dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Witte Huis is opnieuw politiek topoverleg aan de gang over de Amerikaanse begroting voor volgend jaar. President Obama praat met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Beuner... en de democratische voorzitter van de Senaat, Reid, over een compromis. Gisternacht voerde ze ook al overleg, maar dat was niet succesvol. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten... Als de partijen er komende nacht niet uitkomen, dan gaat de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat alleen essentiële overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, blijven doordraaien. Dat kan het fragiele herstel van de Amerikaanse economie ernstig benadelen. Hamas en Israël hebben vandaag over en weer raketaanvallen uitgevoerd na een Palestijnse aanval op een Israëlische schoolbus. De twee inzittenden raakten gewond. De bus was geraakt door een antitankraket. Het was de eerste keer dat zo'n wapen werd gebruikt tegen een burgerdoel, zegt Israël. Bij een vergeldingsaanval op de Gazastrook kwam zeker één Palestijn om het leven... en raakten volgens Palestijnse artsen zo'n twintig mensen gewond. Vanuit de Gazastrook werden na de vergeldingsaanval tientallen mortieren en raketten op Israëlische steden afgevuurd. Twee raketten werden uit de lucht geschoten met het nieuwe antiraketschild dat het Israëlische leger voor het eerst gebruikte. Zeven militairen van de legerplaats Oorschot die zijn aangehouden voor pesterijen zijn per direct geschorst... In totaal is tegen negen militairen procesverbaal opgemaakt. Onder hen is één leidinggevende. De militairen worden verdacht van mishandeling van een 18-jarige vrouwelijke collega. De vrouw zegt dat ze sinds september stelselmatig werd gepest. De leidinggevende zou niet hebben ingegrepen. De zaak kwam aan het licht toen ze zich ziek meldde.